Later vanavond geldt dat ook voor Gelderland, Flevoland en Utrecht. Ja, voor wie is het dan wel leuk dit winterweer? Nou, voor deze berger. Wat een goede fik is voor een brandweerman is een eh, gladde dag voor een berger. Toen ik vanmorgen de gordijnen opendeed en naar buiten keek en het zag sneeuwen, toen denk ik, vandaag gaat het gebeuren. Bedrijven, scholen en andere instellingen doen nog te weinig aan energiebesparing, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Bedrijven en instellingen zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Denk aan het isoleren van leidingen en energiezuiniger verlichting nemen. Bij een wapenbeurs in Ahoy in Rotterdam zijn twaalf demonstranten opgepakt. Pro-Palestijnse demonstranten voeren de actie tegen de komst van een Israëlische wapenproducent. Deze vrouw heeft een andere reden om actie te voeren. Ik vind het gewoon belachelijk dat er zo ontzettend veel geld naar wapens gaat in een tijd waar het zo, zoveel bezuinigingen zijn op onderwijs, op zorg, op alle belangrijke delen van de samenleving eigenlijk. Volgens een anti-wapenhandelorganisatie is het een soort huishoudbeurs, maar dan voor wapenbedrijven. Meer daarover hoor je ook in de nieuwste aflevering van onze podcast podcast. Lang verhaal kort. En de grootste kerstboom van Nederland wordt weer opgetuigd. Nou ja, je kunt je afvragen of het telt als kerstboom. Maar de Gerbrandi-toren in IJsselstein, voor sommigen ook de zendmast van Loopik, hangt straks weer vol met lampjes. Het is een heel werkje, maar voor Robert van Stichting Kerstboom is het vooral een grote eer. Het is natuurlijk geweldig om hier een klein steentje aan te mogen bijdragen. Je ziet hoeveel mensen er hier aan het werk zijn en uh, hoeveel werk het elk jaar ook weer is om, eh, om de boom op te tuigen. Het is, eh, bij vlagen is het zwaar. Bij zwagen is het priegelen met koude handen en vingertjes en tape en, eh, om het bij elkaar te krijgen. Maar ik moet wel zeggen, we hebben vandaag ontzettend geluk met het weer. Want eh, de, de, ploeg die gisteren bezig was, die hebben het nog een heel stuk zwaarder gehad. Ja, het resultaat van zijn werk gaan we nog niet zien. Daarvoor moet eerst de Sint het land weer uit zijn. Op zaterdagavond 7 december gaan de lampjes van de grootste kerstboom van Nederland aan. Het weer, nou code oranje in Groningen dus. Veel sneeuw en gladde wegen daar. En dat geldt vanavond, vannacht en morgenochtend op veel meer plekken in Nederland. We krijgen morgen opnieuw winterse buien bij 3 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is erg druk in de regio door gladheid na hagelbuien. Het staat met name vast in de omgeving van Alkmaar. Rijd je bijvoorbeeld op de N9, Alkmaar naar Den Helder... dan kun je bij Petten in beide richtingen ruim een uur vertraging verwachten. Verder staat het ook vast op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer. In beide richtingen rond Nieuwe Niedorp ruim een uur vertraging. Ook vielen op de N504 Noord-Scharwoude richting Schooldam. Tussen de aansluiting met de N242 en School Oost is de vertraging ruim 20 minuten. En rijd je op de N508 van Rustenburg naar Alkmaar, dan heb je tussen Oterleek en Alkmaar Noord bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. better yet, a Terminator, like Arnold Schwarzenegger. Trying to play me up like as if my name was Sega. But I ain't going out like no perk, bitch. Get used to one style AO when I might switch it up, up and around. Then buck, buck, get down, put out your head and then you wake up in the dawn of the dead. I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. Spitting out lyrics, homie, I want ya. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. confieso antes de que sea muy tarde, desde que te perdí y nunca entendí por qué.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 Artsen en apothekers zijn bang dat er binnen enkele weken grote medicijntekorten ontstaan. Door een uitspraak van de Raad van State is het nu veel moeilijker om bij tekorten nog geneesmiddelen uit het buitenland te halen. Bedrijven en instellingen besparen te weinig energie omdat de regels te ingewikkeld zijn en er te weinig controle is, zegt de Algemene Rekenkamer. Die adviseert om meer hulp aan te bieden bij energiebesparing. In Israël is woest gereageerd op de internationale arrestatiebevelen tegen premier Netanyahu en oud-minister Gallant vanwege de Gaza-oorlog. Netanyahu noemt de beschuldigingen absurd, vals en antisemitisch. Het weer. In Groningen geldt code oranje vanwege stevige winterse buien.